Gert Kluk met het NOS Journaal. Nederlandse politietrainers gaan in een groter deel van de Afghaanse provincie Kunduz agenten opleiden. Dat schrijft het kabinet in een brief van de Tweede Kamer. Nu zijn de politietrainers alleen in de stad Kunduz, het gelijknamige district, actief. De Tweede Kamer ging vorig jaar akkoord met politietrainingen in de hele provincie Kunduz. Het kabinet hoeft daarom de uitbreiding van het werkgebied niet aan de Kamer voor te leggen. De algehele veiligheidssituatie in de provincie is volgens het kabinet het afgelopen jaar verbeterd. Het aantal geweldsincidenten is substantieel gedaald en sinds augustus vorig jaar zijn er in Kunduz geen zelfmoordaanslagen meer geweest, staat in de brief. Het Egyptische parlement heeft unaniem gestemd voor het uitwijzen van de Israëlische ambassadeur en voor het stopzetten van de uitvoer van gas naar Israël. De motie is slechts van symbolisch belang omdat alleen de militaire raad over dergelijke zaken gaat. Alle handen gingen omhoog toen gestemd werd over de motie waarin staat dat Egypte nooit een vriend of bondgenoot zal worden van de zionistische entiteit waarmee Israël bedoeld wordt. De commissie Buitenlandse Zaken van het parlement noemt Israël de grootste vijand van Egypte. Egypte is het eerste Arabische land dat vrede met Israël sloot in 1979. De moslimbroederschap domineert nu het parlement in Egypte en wil dat het parlement een veel grotere stem krijgt in het beleid. De Rembrandt Award voor de beste Nederlandse film is toegekend aan Gooise Vrouwen. In de Amsterdamse club Escape werden vanavond de Nederlandse publieksfilmprijzen uitgereikt. Carice van Houten werd voor de vijfde achtereenvolgende keer uitgeroepen tot beste actrice. Ze won de prijs ditmaal voor haar rol als de Zuid-Afrikaanse kunstenares Ingrid Jonker in Black Butterflies. Beste acteur werd Rutger Hauer voor zijn rol van Freddy Heineken in de Heineken-ontvoering. De Rembrandt Award zijn de enige publieksprijzen voor film in Nederland.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 was five, you were three We were dancing in the street And you looked just like an angel You looked up beside the sky Saw the birds, I wondered why it's you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 dans les tasses, les cafés nettoient leurs glaces. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris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 casa. nossa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 get your camera. You can see you in that bitch shit the camera. In the DM that young sister beacon. The bitch who wants to compete and I can freak fit that pump with the And You know what your bitch become when her weepin'. I just wanna sip that punch with your peeps and sit in that lunch if you're treating. Kick it with your bitch who come from Parisian. She know where to get mine from in the season. Now she wanna lick my plum in the evening and flip that tongue tongue to deepen. rapper, don't you? Worker who made ya? I'm a rude bitch, nigga. What are you made up of? Made up of? I'ma eat your food up, boo. I could bust your eight. I'ma do one two. Fuck it, gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga. Bet you do want to. Fuck. Fuck em like you do want to. Come, you gated, get discovered. I'm a two one deuce. Cock a lickin' in the water by the blue bayou. Caught the warm goose. And you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude. Plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run, you could get shot, homie, if you do want to. Put your guns up, tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga, you know you were two ones. Bitch, I'm about to blue up too, I'm the one to day. I'm the new ship from Young Rapunzel. Who are you, bitch, too lunch. I'ma ruin you, cunt. You bitch, you get your cut and touch your crew up too. Pop, you playing with your butter like a boo, won't you? Cock the gun too. where you do, eat doom, hun? I'm fucking with your cutie cue. What's your dick like, homie? What are you into? What's the run to? Where do you wake up? Tell you bitch, keep hating. I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face. Think you do like to slumber, don't you? Now you boo up too, hun. I'ma ruin you, cunt. 呀。 9.